op de komeet staat. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat zo'n operatie werd uitgevoerd. De vroegere Bosnisch-Servische leider Karadzic is de Nederlandse Dutchbed-commandant Karremans te hulp geschoten. Ontlastende verklaringen van getuigen uit het proces tegen Karadzic zijn aan Karremans gegeven. Dat zegt zijn advocaat Knoops tegen de NOS. Zelfs de Bosnisch-Servische leider wist niet dat er in Srebrenica een massamoord dreigde, zegt Knoops. Dan kan dat Karremans ook niet worden verweten. De man die het onderzoek naar het gebruik van kankerverwekkende chroomverf bij Defensie zou begeleiden, treedt terug. Dat heeft hij laten weten aan minister Hennis. De oud-commandant van de vliegbasis Twente lag al enige tijd onder vuur, omdat hij zelf in de jaren 90 klachten over de chroomverf zou hebben genegeerd. Bij euthanasie op demente mensen moet altijd een geriater worden betrokken. Minister Schippers wil dat vastleggen in de wet. En als het gaat om psychiatrische patiënten moet er altijd een psychiater bij komen. Dat laatste gebeurt in de praktijk al, maar het moet volgens Schippers duidelijker worden vastgelegd. Dan nog het weer.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 En ook ehm, nog Mr. Props en nieuwste. Wat een gave plaat blijft dat toch. Nothing really matters. Hey, zometeen, dan hoor je hier de ultieme Zero's Classic. En, en we hebben drie platen voor je geselecteerd. En één van die drie hoor je zometeen.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 Niggas figure that they ain't gonna pass me shit. You should think about it. Take a second. Matter of fact, you should take 4B and think before you fuck a little skateboard B. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Of was jij meer een punkrocker tijdens die tijd, dan ga je los op Green Day. Drum, nail, American Idiot. Dat zijn de drie opties van deze week. Green Day, American Idiot, Snoop Dogg, Drop It Like a. Dot... of The Black Eyed Peas en My Hubs. Eén van deze drie die hoor je zo meteen als ultieme Heroes Classic.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 Turn up the music, don't you try to turn me Yes, turn up the music. Chris Brown en Rihanna. Wat een fijne plaat blijft dit. Altijd, altijd fijn. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond, hond. Deze week was de stelling... ik ben wel eens keihard afgewezen. Thanks voor jullie antwoorden via de mail... collard@hotmail.com en de Twitter... at ZFM Beachmasters. Volg ons ook, blijf je op de hoogte. Ik ben wel eens keihard afgewezen, terechtgekomen op de vierde plek. De afwijspiet hihi, die is vast niet zwart. Oké, doei. Terechtgekomen op de derde plek. Nee, ik wijs alleen anderen af. En als je daar niet mee kan dealen, taf. Terechtgekomen op de tweede plek. Afgewezen wel en dat deed wel pijn. Ik heb toen best wel een flesje extra gehaald bij de Albert Heijn. En ja, keiharde afwijzingen hier allemaal onder de luisteraars van ZFM. Iedereen heeft het wel eens een keer meegemaakt. En daarom ook terechtgekomen op de eerste plek. Ja, dat was geen blauwtje meer, maar een blauw op het andere geslacht afstappen deed ik daarna niet meer gauw. Dank jullie wel voor jullie reacties. En als je dan toch aan het reageren bent... welke ultieme Zero's Classics wil je horen? Heb je zoiets van, nou, doe mij maar Green Day American Idiot. Kan je dat doormailen, kollaard.hotmail.com. Maar het gaat ook voor Snoop Dogg, Drop it, Like It Hot... of The Black Eyed Peas en My Humps.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 En de opties waren American Idiot van Green Day, Snoop Dogg... Drop It Like It's Hot. En de Black Eyed Peas en My Humps. En... Met een dikke 60% van de stemmen... hebben jullie massaal gekozen voor... Good Old Punk Rock... Oh yeah. Fijn hoor. 60% van de stemmen gingen uit naar Green Day. Don't wanna be an American idiot. Don't wanna mijne. Drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Jij wist wel waaien met mijn jas. Mijn armen wijd en leeg. En een hart dat schreeuwend zweeg. Dat steeds meer verlangde naar de warmte van je wang. Laten we dansen. De liefste. Dansen aan zee. afscheidswans aan de waterlijn. Dansen aan zee. Voor je tranen. Twee voor de mijnen, Drie voor de horizon. Waaraan we jullie keuze. Nee, dat was Green Day. Gaat lekker dit, jongens. Bluff dansen aan zee. En daarvoor jullie keuze voor de Zero's Request. Green Day en American Idiot. meteen Ego Smith en ook Foster the People komen eraan. Eerst je weerupdate. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Vooral in het noordoosten en oosten is er mist en nevel. De minima ligt tussen de 4 en de 6 graden. Na het oplossen van het ochtendgrijs morgen veel zon. Enkel in Zeeland en Groningen zijn er wat meer wolkenvelden. Middagtemperaturen liggen tussen de 10 en de 13 graden. Vrijdag is er eerst zon, later toenemende bewolking met vanuit het zuidwesten een regenbuitje. En dan je verkeersinformatie zijn acht meldingen. Ehm, de A2 Eindhoven-Utrecht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel. Daar is een afgesloten hoofdrijbaan, dat komt door een ongeval. Ehm, gebruik daar de rechter aan en daardoor tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel... 3 kilometer stilstaand verkeer sta je ongeveer 18 minuten vast. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen knooppunt Ed Vonderen en Echt. Daar is een afsluiting van de spitsstrook aan de rechterzijde van de rijbaan. Komt door schade aan het wegmeubilair. Dat is nog eens een duur woord. De A12 Utrecht-Oberhausen tussen knooppunt Grijssoort en knooppunt Velverbroek. Daar 3 kilometer stilstaand verkeer gaat je 13 minuten kosten. Komt door een ongeval. En door datzelfde ongeval tussen Arnhem-Noord en de IJsselbrug twee afgesloten rijstroken. De A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort... bij hectometerpaal 125.3 is een ongeval gebeurd. Kijk daaruit onbekende extra reistijd. Dan nog de A58 tenslotte Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel. Daar 3 kilometer stilstaansverkeer gaat je 9 minuten kosten. Voor de N-wegen check even vd.nl. E Dan nog één fritser staat op de A2 Weert Eindhoven... daar ter hoogte van Valkenswaard, voet van het gas... bij hectometerpaal 173.1. Stefan Koller met de hits van Beachmaster. Kelvin Harris. Katy Perry. Mr. Props. Nothing really over kinderen. De Pumped Up Kicks van Foster the People en de Cool Kids hier bij CFM Beachmasters Ego Smith. En misschien doe je iets van, ja, rot op met die kinderen. Ik wil eh, lekker een track over volwassenen. Of een eh, track over, uh, nou noem eens wat leuks. Over techniek. Een track over de liefde. Of iets geheel anders. Kan allemaal. Is van harte welkom via collard.hotmail.com. Dat is mijn mailadres. En ehm, daar mag je ehm, de plaat naartoe mailen die je als laatste woord wil horen in dit programma. Dus met welke track kan ik jou blij maken? We zijn heel democratisch. Onze laatste minuut docentheid geven we aan jou. Welke track wil je horen? Laat maar weten. Collard.hotmail.com Hoeft niet over kinderen te gaan. Hoeft ook niet over regenbogen te gaan trouwens. Maar ja, dat is wel leuk. Smile Ze gekregen van Tim. Uit de tijd dat ik heel vaak uitging, te gek om deze weer even te horen. Nou, speciaal voor jou dan. DJ Paul Elstak en Rainbow in the Sky. En het kan natuurlijk zijn dat je nog ouder bent... en dat je in de clubs was in 1984. En nou, dan moet je zeker blijven hangen...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 hey. She is untouchable Guetta, Who's That Chick naar Rihanna. En daarvoor hoorde je ook nog Madonna en Holiday. Het was CFM Beachmasters van 12 november 2014 waarin we mijn hardloopskills gaan bijhouden. Lijk daarvoor onze Facebookpagina facebook.com slash cfmbeachmasters. Madonna nou even op vakantie ging. Iedereen weer eens keihard is afgewezen en de fles aan de mond heeft gezet. Kurzwia nog steeds aan het rijden is. Zwarte Pietenband klapt en hij toen per ongeluk is geworden. En het laatste woord voor Thomas is...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 Met de toetsen meet de school wat het taal- en rekenniveau van de leerlingen is voor ze naar de middelbare school gaan. Dit jaar mogen scholen zelf nog weten hoe ze leerlingen toetsen. Vanaf volgend jaar moeten ze kiezen uit een van de drie goedgekeurde toetsen. Op de markt groeit de komende jaren de werkgelegenheid. Door de vergrijzing gaan veel kooplieden met pensioen. En volgens de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel komen er daardoor duizenden banen vrij. Vooral laag opgeleide jongeren en jongeren zonder diploma krijgen zo een kans.